Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het debat over het Europese noodfonds ESM is vandaag opnieuw later begonnen. Voor de vierde keer vroeg PVV-leider Wilders hoofdelijke stemming over een voorstel om het debat uit te stellen. Hij wil het debat pas voortzetten na de uitspraak van de rechter in het kort geding over het ESM. Opnieuw werd het voorstel met een grote meerderheid verworpen. Ook een voorstel van de ChristenUnie om niet vandaag al over het ESM te stemmen werd verworpen. Het debat begon daardoor uiteindelijk een klein half uur later. Het is de bedoeling dat het vandaag wordt afgerond. De werkloosheid in Nederland loopt sneller op. In april zijn er volgens het CBS 24.000 mensen bijgekomen die zonder werk zitten en op zoek zijn naar een baan. In totaal staan 489.000 mensen ingeschreven als werkzoekend. Dat is 6,2% van de beroepsbevolking. De werkloosheid is sinds 2005 niet zo hoog geweest. Vorige maand werden vooral meer mannen werkloos, met name jongeren en mannen ouder dan 45. In Pakistan zijn tien doden gevallen bij een Amerikaanse aanval met drones. De onbemande vliegtuigjes vuurden twee raketten af op een gebouw in de regio Noord-Waziristan. Daarbij raakte een nabijgelegen moskee beschadigd. De verhoudingen tussen de VS en Pakistan verslechteren. De landen onderhandelen tot nu toe zonder succes over het heropenen van bevoorradingsroutes voor de NAVO. Pakistan eist dat de onbemande aanvallen stoppen, maar tot nu toe geeft de VS daar geen gehoor aan. Nederlandse bedrijven halen grote opdrachten binnen voor het EK voetbal in Oekraïne en Polen. Zo gaat het Apeldoornse bedrijf Bredenoord stroom leveren. In totaal worden 150 vrachtwagens naar Polen en Oekraïne gestuurd om stadions, tv-uitzendingen en het verblijf van de sporters van stroom te voorzien. Philips zorgt tijdens het EK voor de verlichting van zes van de acht stadions. Het weer, het is zonnig en het wordt 22 tot 28 graden. In het zuiden later vandaag kans op regen of onweer. Ook morgen zonnig bij iets lagere temperaturen. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 3 kilometer en richting Amsterdam 2 kilometer bij Knoop het door een ongeluk. Daar is de linkerreis ook dicht. A8 eh, Zaandam richting Amsterdam, 2 kilometer van Knopend Koenplein. Op de ring Amsterdam de A10 tussen afrit Volendam en de Zeeburgertunnel 4 kilometer. En tussen Kadoelen en de Koentunnel 3. A12 richting Den Haag, 2 kilometer voor Den Haag-Malieveld.